ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Internet is te duur, dat zegt de Consumentenbond. Ze willen dat de toezichthouder gaat ingrijpen omdat KPN en Ziggo zo dominant zijn dat er amper concurrentie is. In een groot deel van het land hebben alleen die twee bedrijven een eigen netwerk. En daardoor blijven de prijzen van internetabonnementen hoog. Want als je kijkt naar het KPN-glasvezelnetwerk... Eh, eh, ehm, dan is het vaak zo dat concurrenten een heel pakket moeten afnemen van KPN... als ze dat glasvezelnetwerk willen gebruiken. Eh, dus ze kunnen niet hun eigen apparatuur of zo gebruiken. Ehm, en ja, die prijzen daarvoor zijn dan zo hoog... dat ze niet onder de prijs van KPN kunnen gaan zitten. En daardoor betalen we in Nederland een stuk meer dan in de meeste landen in Europa. De Britse premier Sunak heeft net zijn toespraak gehouden bij zijn ambtswoning in Londen aan Downing Street 10. Hij bood zijn excuses aan voor de allerslechtste verkiezingsuitslag ooit voor de conservatieven. I am sorry. I have given this job my all. But you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change. And yours is the only judgment that matters. En later vandaag zal hij bij koning Charles zijn ontslag aanbieden. En daarna neemt Keir Starmer het stokje van hem over. Zijn Labour-partij is de grote winnaar van de Britse verkiezingen van gisteren. Een opmerkelijke transfer in voetballand. Het gaat niet om een speler, maar om een keeperstrainer. Jelle ten Rauwelaar zou komend seizoen gaan beginnen bij Ajax. Maar hij vertrekt nog voordat hij ook maar een stap op het trainingsveld heeft gezet. Volgens de Telegraaf wordt Ten Rouwelaar door Erik ten Hag naar Manchester United gehaald. En hij zou daar drie keer zoveel gaan verdienen als in Amsterdam. En de nieuwe burgemeester van Rotterdam is bekend. Oud-minister Carola Schouten wordt de opvolger van Ahmed Abu Talib. Ook Hugo de Jonge die wilde het graag. Deze Rotterdammers reageerden vanochtend positief op Carola Schouten. Ja, laten we het zien. Een aan de, aan de macht is altijd leuk, hè? Carola Schouten. Wie is dat? Nieuwe burgemeester. Oh, gezellig. Gehoord? Ja, op de radio te strak. Eh, Rotterdam-West komt ze vandaan gelezen vanmorgen. Ik heb geen idee. Ik vind het wel een eh, uitdaging, mevrouw. Laten we maar proberen. Lijkt het u wat? Ik denk het wel, hoor. Of liever Hugo de Jonge? Nou, die hebt, eh, die hebt de aparte schoenen. Ja, Schouten begint op 10 oktober en dat is de tiende van de tiende in 010. Ja, snap je? Het weer dan nog. Een grijs dagje met vanmiddag op veel plekken motregen. Een graadje of 18 wordt het. Morgen begint met buien. Later droogt het op en gaan we de zon wat vaker zien. En het wordt dan tussen de 17 en 20 graden.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 It's gonna break your mama's heart, it's gonna break your daddy's heart. But you throw the dice and take my advice. days will be lonely for me now you're gone, girl. Nights will be cold, even I here to hold.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 De commerciële huisartsenketen Comet is failliet verklaard. Het gaat specifiek om de zorg-BV, waar de huisartsenpraktijken onder vallen. De holding is niet failliet. Anderhalve week geleden stopte de zorgverzekeraars de samenwerking... vanwege problemen bij de keten. De Franse politie heeft de afgelopen dagen meerdere mensen aangehouden... die mogelijk plannen maakten om aanslagen op de Olympische Spelen in Parijs te plegen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken noemt de dreiging van terrorisme zeer sterk. Het weer bewolkt met af en toe regen. tot 16 tot 18 graden. lets me down so A thousand reasons that I know To share forever the unrest With all the demons I possess Beneath the silver moon the vampires and their brides. We're all bloodless and blind, and longing for a life beyond the silver moon.